Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een spannende dag voor Ursula von der Leyen. Want over een uur wordt beslist of zij nog eens vijf jaar de baas van de Europese Commissie mag zijn. Het Europees Parlement stemt dan en ze heeft meer dan de helft van de 720 stemmen nodig. Tegenstanders die stemmen misschien toch ook met lichte tegenzin op von der Leyen, vertelt correspondent Tijn Sade. Ook omdat die twijfelaars redeneren, ja, als von der Leyen het niet wordt, ja, dan staan er eigenlijk alleen maar politici als bijvoorbeeld de Hongaarse premier Orbán te juichen. Mensen eh, in eh, de politiek in Europa hier, die op ramkoers liggen met Brussel en baat hebben bij een instabiele Europese Unie. En vlak voor de stemming geeft von der Leyen nog een toespraak om parlementsleden te overtuigen. Het wordt steeds normaler om naaktfoto's te delen. En niet alleen bij jongeren, maar ook oudere generaties delen vaker een pikante foto. Dat heeft een cybersecurity bedrijf onderzocht. Bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders tussen de 16 en 34 zegt wel eens expliciete foto's te krijgen van iemand met wie ze bijvoorbeeld aan het daten of aan het chatten zijn. En ongeveer een derde verstuurt ze zelf. En dat doen we dan vooral via WhatsApp of Snapchat. In het Zuid-Hollandse Spijkenisse is vannacht een huis beschoten. Een gezin was toen thuis, maar niemand raakte gewond. Deze buurbewoner werd wakker van de schoten. Vier, vijf stuks. En uh, ja, daarna stemmen inderdaad. Ja, ze hadden het vrij snel door, denk ik, dat het... Eh, ja, op hun huis was misschien wel, ja, ik weet het niet. Na de schietpartij zou een verdachte met een helm op zijn weggevlucht. En er is nog niemand opgepakt. En de 14-jarige Kevin Sullivan is de jongste voetballer ooit in de Amerikaanse voetbalcompetitie Major Soccer League. Hij mocht gisteren in de 85 e minuut invallen in de wedstrijd van Philadelphia Union. En hij pakte daarmee het record af van Freddie Agu, die in 2004 debuteerde en twee weken ouder was dan Kevin nu. Bij zijn presentatie zei Kevin het volgende. It means a lot that, that they see the town in me at such a young age and I want I wanna, I wanna prove myself and, and work for this club and this city and all these fans. So yeah. ja, Kevin Sullivan wordt in Amerika omschreven als wonderkind. En het is uiteindelijk de bedoeling dat hij bij Manchester City gaat spelen. Maar door de brexit kan dat pas als hij 18 is. Het weer dan nog. Vanmiddag is er iets meer bewolking, maar blijft het wel droog. En het wordt zo'n 23 tot maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Nieuwmeer bij Amsterdam Het 5 kilometer file door de werkzaamheden.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 Oh, Sheila, oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one. Oh, Sheila, oh, oh, Sheila, let me love you till the Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op Sint Maarten is de politicus Olivier Arendel gewond geraakt bij een aanslag. Zijn vrouw, die naast hem zat in de auto, werd doodgeschoten. Arendel wil volgende maand meedoen aan de verkiezingen op Sint Maarten. Van het ontslagen personeel van VDL Netcar in Born zijn de meeste mensen weer aan het werk. Bij het massa-ontslag vijf maanden geleden verloren 4000 mensen hun baan. Hotels, winkels en ander commercieel vastgoed zijn populair bij Nederlandse beleggers. Die investeerden in die sector 44% meer dan een jaar geleden. Jarenlang vielen de verdiensten voor hotels bijvoorbeeld tegen als gevolg van corona. En het weer droog met zonnewolken. Het is maximaal 27 graden. Op de Wadden een graad of 20. way out on the stormy sea, far away from the city, and all this misery. And I wish that I could tell you just how much you mean.